Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Borrell heeft de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar geroepen. De bewindspersonen bespreken morgenavond verdere maatregelen om Oekraïne beter te kunnen steunen. Borrell schrijft op Twitter dat hij een noodpakket zal voorstellen voor het Oekraïense leger... om ze te helpen bij hun heroïsche gevecht, al dus Borrell. De eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, de Russische miljardair Roman Abramovic, trekt zich terug. Hij blijft de eigenaar, maar staat de leiding af aan de liefdadigheidsstichting van de club. Abramovic refereerde niet aan de oorlog in Oekraïne. Er zijn geen sancties aan hem opgelegd. VN-secretaris-generaal Guterres heeft tegen president Zelensky gezegd dat de VN de humanitaire hulp aan Oekraïne wil uitbreiden. Dinsdag doet de VN een oproep om de hulp te financieren. Gisteren zei de organisatie al dat er de komende drie maanden ruim een miljard euro nodig is voor Oekraïners die op de vlucht zijn. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft alle vluchten naar Rusland voor de komende zeven dagen geannuleerd. Ook wordt er niet meer over Rusland gevlogen. Vanwege nieuwe sancties mogen er geen reserveonderdelen voor vliegtuigen meer aan Rusland worden geleverd. Daardoor kan de KLM naar eigen zeggen niet garanderen dat vluchten naar en over Rusland veilig kunnen terugkeren. Ander nieuws, Kamerlid Nielefer Gundogan heeft aangifte gedaan tegen de partijleiding van Volt. Dat heeft haar advocaat Geert-Jan Knoops laten weten. Eerder vandaag noemde ze beschuldigingen over haar gedrag, smaad en laster. Gundogan werd vandaag definitief uit de fractie gezet. Volgens partijleider Dasser was haar positie onhoudbaar geworden... na 13 meldingen over onder andere intimidatie, handtastelijkheden... en ongewenste seksuele avances. Ook zou ze niet willen meewerken aan een onderzoek. Gundogan ontkent dat en bestrijdt dat ze onoorbaar gedrag heeft vertoond. Ze zegt dat haar nog steeds niet is verteld waar de meldingen over gaan... daardoor heeft ze ook geen fatsoenlijke kans gehad om te reageren. Het weer, het is helder, de temperatuur daalt snel. Landinwaarts kan het 2 tot 3 graden vriezen en lokaal kan mist ontstaan. Morgen zonnig met weinig wind, 9 tot plaatselijk 12 graden. Ook maandag is het zonnig en overdag zacht.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 Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands with me. Let me dance with you, baby. I'll set you free. You'll be in good hands. with you, baby. think she's too that hear the soul. let it roll. Don't let go. let it roll. Don't let go. Broadcasting worldwide. these it's intense. the soul. Stop, drop, let it roll. Don't let nobody hear the soul. beat. Be my beat. my beat. to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, body to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, to my to my to my to my to my to my to my to my to my beat, body to my beat, body.